Volgens Rutte kunnen mensen die nu nog aan de goede kant van de streep staan hierdoor misschien aan de verkeerde kant terechtkomen. Rutte zei wel dat hij ondanks het inreisverbod een goede band met de nieuwe Amerikaanse president wil opbouwen. De persvrijheid in Turkije wordt verder beperkt. De Turkse regering verbiedt tv-zenders om verslag te doen van terroristische aanslagen. Zo mogen tv-zenders de lopende programma's bij een terreuraanslag niet meer onderbreken voor een nieuwsuitzending. Mogen er geen beelden van de aanslag of de hulpverlening erna worden uitgezonden. En zijn verslagen en analyses en commentaren van het nu verboden. De zenders mogen alleen de officiële melding van de autoriteiten laten zien. Bij een overtreding kan de mediaautoriteit beslissen dat een tv-zender voor een dag op zwart moet. Bij meerdere overtredingen kan de licentie van een zender worden ingetrokken. President Trump waarschuwt Iran geen nieuwe proeven met ballistische raketten te houden. Over eventuele tegenmaatregelen als Iran het toch doet, zegt het Witte Huis niets. Iran laat in een reactie weten zich niet te zullen aantrekken van het Amerikaanse dreigement. Ook liet Teheran weten dat de proef van zondag niet indruist tegen de nucleaire afspraken en dat de test succesvol is verlopen. Het Pentagon zei eerder dat de proef is mislukt omdat de raket na 1000 kilometer was geëxplodeerd. De omzet van Vodafone is in Nederland in het laatste kwartaal van vorig jaar flink gedaald, met een daling van 6,4 procent, deed de Nederlandse tak van de Vodafone groep het het slechtst in Europa. In drie maanden tijd raakte de provider 92.000 klanten kwijt, ze stapte over naar concurrenten. Het weer, het is zacht met temperaturen van 9 tot 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Morgen opnieuw zacht met een graad of 11 en meer zon.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 Heel veel plezier het komende uur met onder andere eh, de Blues Band... ja, Bobby Freeman, maar ook de Beatles en UB40. Veel plezier. De debuutsingle van de Four Seasons uit 1962, Sherry. En die stond vijf weken nummer 1 in de Billboard Hot 100. En we begonnen met een titelsong van het elfde studioalbum van Genesis... Abigap uit 1981. En dan zijn we alweer toe aan het derde nummer. Het komt ook uit 1981 van de groep Foreigner uit Amerika. Waiting for a Girl Like You. die jongens konden, om het maar zo te zeggen... een lekker moppie spelen en zingen... Waiting for a Girl Like You, Foreigner uit 1981. En het volgende nummer dat is eh, gesponsord door de NTI. Ja, Nederlands Taalinstituut. We gaan even Spaans leren. Hier is uh, eh, Aquaviva met Poetas Andaluces. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que miran los poetas andaluces de ahora. Qué sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latiz alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. korte cursus Spaans aangeboden door het NTI Aquaviva en Poetas Andaluces. Ja, ik, eh, ik zat mijn lijst te maken van de week en ik denk... het wordt weer tijd voor een plaats voor mijn lieve vriendin Jannie. En hier zijn ze dus, de Four Tops. Hans helemaal blij. Baby, I need your loving. week had ik het nog met Willem erover. Als je bij sommige groepen iets weghaalt, dan kun je er Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Dat is niet de bedoeling. Ik was nog niet uitgepraat, hè. Dus heren, even rustig aan, zal ik maar zeggen. Eh, maar als je bij sommige groepen iets of iemand weghaalt... dan is het klaar met die groep. En dat was bij de Four Tops ook zo. Bij het overlijden van Levi Stubbs... dan is het gedaan met de Four Tops, want dat was de stem. Goed, dan gaan we nu naar de volgende plaat. De Blues Band... Daar had ik tot voor twee weken nog nooit van gehoord. En toen draaide Ruud in zijn programma een nummer daarvan. En ik denk, hé, hey, hoor ik nou de stem van Paul Jones... voormalig liedzanger van Manfred Mann. En dat klopte. En ook hebben in die groep meegespeeld Tom McGuinness... ook ex-Manfred Mann, en Huey Flint. En Tom McGuinness en Flint, die hadden samen de groep McGuinness-Flint, jawel... Goed, nou in ieder geval eh, een fantastische band. Bestaan al 30 jaar, ik had er nog nooit van gehoord. Hier zijn ze met Maggie's Farm. baggage farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. She talks to all the servants about man and God and law. Band met Maggie's Farm. En uh, daar, waarom hebben ze die plaat als single uitgebracht? Dat was een eh, protest tegen Margaret Thatcher. Weten we dat ook weer. Het is tijd voor The Beatles. Weer twee tracks van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En vandaag zijn het eh, Fixing a Hole en She's Leaving Home. Hier zijn ze, The Beatles. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it yesterday, and I still go.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 weer twee tracks van het album uh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daar gaan ze weer in de fout. Niet doen, jongens. Hop. topper, Klaar. Het is mooi geweest. Eerst ik en dan jullie. Althans, althans ze zijn zometeen aan de beurt over een paar minuten. Ehm, dat waren de Beatles met She's Leaving Home en Fixing a Hole. En volgende week hebben we dan Being for the Benefit of Mr. Kite... en Within You, Without You. Vorige week draaide ik een eh, track van... Eh, Paul Carrick... samen met Timothy B. Schmidt, ex-zanger van The Eagles. En dat was een compositie van Paul Carrick, Love Will Keep Us Alive. En toen eh, waren Willem en ik het er eigenlijk over eens... dat wij de versie van The Eagles wel beter vonden. Dus gaan we die even draaien eh, van het album Hell Freezes Over. keert Het blijft een fantastische compositie van Paul Garrick: Love Will Keep Us Alive. Oké, dat was hem in ieder geval. Vanmiddag ook nog op Facebook een klein eh, gesprek gehad met eh, goede oud-collega eh, Danny Lodder, tegenwoordig woonachtig in Rotterdam. Hij geeft zijn voorkeur aan die van Paul Garrick. terwijl hij toch een levensgroot fan is van de Eagles. Oké, zijn we daar ook weer uit. Een driedubbele dosis ub B en nu kom ik daaraan. verleden week had je een documentaire de, in het uur van de wolf op de VPRO. En dat ging over UB40. Hoe die band volledig uit elkaar is gevallen. Eh, de broers haten elkaar, et cetera. Ik ga daar niet verder op in. Maar ze maakten fantastische muziek. Hier komen er drie achter elkaar. We are a small axe, sharp and ready, ready to cut you down. Ready, sharpen to cut you down. riding so we go. zijn dus op dit moment twee bands die UB40 heten. Eén met de zanger Ali Campbell en die andere met twee van zijn broers. Dit waren ze als eh, originele UB40 nog met drie van hun hits. Ze hebben er heel veel gescoord in ieder geval. Ehm, dit was eh, Cheerio oh Baby, Here I Am, Come and Take Me... en I Can't Help Falling in Love With You. En dan zijn we toe aan een one-hit wonder uit 1976. John Sebastian. Hij was eh, leider van de Love and Spoonful, maar als Soloartiest heeft hij een, eh, een hitje gescoord. En dat werd een one-hit wonder. Welcome back. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around. But those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Back here where we need ya. Yeah, we tease him a lot, cause we got him on the spot. Welcome back. There's something that made me come back again. 1976 van John B. Sebastian. Welcome Back, de voormalig leider van de Love and Spoonful. En dan gaan we nu luisteren naar Hot Chocolate. Een, eh, hit uit, een top 100 hit uit het jaar 1982. En dat is It Started With A Kiss. It started with a kiss. The back row Ja, ja, dat was hem weer. Twee uur lang Matchbox. Heerlijke muziek. Komende twee uur moet je maar afwachten wat je krijgt. Hé, Hans? <laughs> heerlijk, heerlijk, heerlijk. Die discussie net over leuke muziek. Nou, die heb je afgelopen twee uur gehoord. Eh, de komende twee uur, Hans, zonder vrienden, hè? Ja. Zonder vrienden, het houdt niet op. Wat een ellende. Maar in ieder geval, eh, eh, de komende twee uur veel plezier met Hans. En voor het weekend hoop ik in ieder geval op het weer wat we nu hebben. Ziet er zonnig uit.